Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet worden onderzocht waarom zo weinig mensen hebben gestemd. Dat vindt de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen die tot en met gisteren duurden... is iets meer dan de helft van de 18-plussers gaan stemmen is dus te weinig, vinden deze burgemeesters. Dit is eigenlijk gewoon echt balen, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, uh, naarmate de avond het heb ik het gevoel dat ik niet alleen moet zeggen dat het teleurstellend is, maar dat het eh, zelfs eh, verdrietig maakt. Ja, ik vind het, moet ik zeggen, dramatisch laag. Dus dat is gewoon echt niet goed. Nou, niet goed. Wie wel een vrolijke avond had, is PvdA-leider Lilianne Ploemen. Haar partij deed het goed in Amsterdam. Hoe is het met jullie? Op veel andere plekken zijn lokale partijen de winnaar. En in een paar steden zijn ook wat nieuwe partijen in de gemeenteraad terechtgekomen, zoals Forum en Bijeen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nu drie weken bezig en de bombardementen gaan maar door. Vanochtend nog in de hoofdstad Kiev bijvoorbeeld, daar is een flat geraakt. Minstens één persoon kwam daarbij om het leven. Er zijn ook nog steeds veel Oekraïners op de vlucht. Het Rode Kruis komt vandaag daarom met een WhatsApp-hulplijn voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Via een appje kunnen die bijvoorbeeld vragen om een slaapplek. En over een tijdje zie je minder reclames voor gokbedrijven voorbij komen. De minister komt met een wet die kwetsbare groepen en jongeren moet beschermen. Gokbedrijven mogen zich dan alleen nog maar richten op mensen die, die al af en toe een gokje wagen. Die bedrijven hebben zelf ook beloofd om minder te adverteren. En als jij een van die mensen bent die gratis meelift op het Netflix-account van een ander... geniet er nog maar even van, want binnenkort kan het misschien niet meer. De streamingsdienst komt volgens het AD met een proef om het delen van inloggegevens moeilijker te maken. Hoe is niet helemaal duidelijk. En het weer nog. In het oosten is het grijs, daar zijn buien. In het westen is het wel droog en dan breekt de zon ook af en toe door. Het is frisser dan gisteren, maximaal een graad of 11 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar nog een aantal files in de regio die voor maximaal 5 minuten vertraging zorgen. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste staat op de A10, de ring van Amsterdam aan de zuidoostkant, wanneer je vanuit het noorden richting het zuiden onderweg bent. Bij afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd waardoor één rijstrook dicht is. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf Durgerdam. Ook is het druk op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren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 try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore.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 love Won't you just daughter, tota cellular. Kiss me daughter, tota phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. color.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 opnieuw vergeven. Stil, het is zo stil hier alleen.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 plan en het ijs dat breekt, ja je had maar bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit normaal nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog en oog, je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja ik was verkocht bij de say hello, hello ZFM. don't know. Every time I move, I lose. When I look, I'm in. And every time I turn around. 福。 myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far, my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, oh. not the finish. Make you try to enjoy. But I not the finish. Oh, make you try to enjoy. Say kata kata wuru not the finish. Eh. Make you try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So make you try to enjoy. Uh-huh. Make we dance like Luala. Yeah, Luala. Make we dance like Luala. fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay here at home. I don't think that I can take it anymore.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 哈哈。 radio and